body like the back of was hem alweer voor deze week. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben Afrojack en dit was Jack. Ik zie jou volgende week. Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 4 uur. De Venezolaanse president Maduro is bij de gevangenis aangekomen. Met een vliegtuig landde hij in New York en toen werd hij met een helikopter naar de gevangenis gebracht. Hij wordt vervolgd voor wapen- en drugsmisdrijven. Bij de Amerikaanse aanval in Venezuela om Maduro mee te nemen zijn mogelijk 40 mensen om het leven gekomen. Dat zeggen bronnen tegen de New York Times. President Trump wil dat Amerika het bestuur van Venezuela tijdelijk overneemt, nu Maduro vastzit. Maar de grootste oppositieleider van het land, Machado, vindt het beter om Edmundo González Urrutia de nieuwe leider te maken. Hij heeft meer legitimiteit, omdat hij wel mee mocht doen bij de verkiezingen. Hij verloor, maar dat was omdat Maduro waarschijnlijk fraude pleegde om te winnen. Het is onduidelijk of een grote klopjacht in Beneden Leeuwen succes heeft gehad. De politie zocht daar afgelopen avond met een helikopter en arrestatieteams... naar een man die een vrouw had bedreigd en mishandeld. Hij was er daarna vandoor gegaan met zijn auto, gecrashed en toen te voet gevlucht. En sindsdien is hij weg. Wie hem spot, kan het best 1 in 2 bellen, zegt de politie. En een bijzonder moment tijdens de WK-finale darts in Alexandra Palace, ook wel Ellie Pelli genoemd. Daar nam Gian van Veen het op tegen Luke Lidler, maar de pot werd even verstoord door een wesp. Ook moest een dartboard vervangen worden omdat er bloed op zat van Gian van Veen. Hij was tijdens een toiletbezoek met zijn pink aan een klink blijven hangen. Hij verloor uiteindelijk met 7-1. Er trekken buien over en er kan ook sneeuw bij zitten. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Maar ook overdag krijgen we buien met soms sneeuw of natte sneeuw. Het wordt dan 0 tot 4 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. Vanaf morgen vind je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden.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 was a ghost, I was alone. 하, 두어진 하, 길 속에. g i v e n the throne, I didn't know h for the broken heart jouw 538. love just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing. clothes are wet. And taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions.